De jongen van 15 uit Groningen is opgepakt en wordt op dit moment verhoord. Politiek verslaggever Ewout Kiewiet heeft geluisterd naar wat Baudet te zeggen heeft. Baudet zegt die jongen niet te kennen en dat hij niet op gevaarlijke plek op zijn hoofd is geraakt. En eentje net naast zijn oog en eh, een keer op zijn achterhoofd. En daardoor kan hij nu door met de campagne en kan hij ook vanavond bij het eh, verkiezingsdebat van de NOS zijn. Baudet heeft aangifte gedaan van de mishandeling. In Madrid zijn drie mensen opgepakt voor de moordaanslag op een Spaanse politicus. Bijna twee weken geleden werd hij in zijn gezicht geschoten. De politicus overleefde de aanslag en ligt met een gebroken kaak in het ziekenhuis. Volgens Spaanse media zitten er nu dus verschillende mensen vast, vertelt correspondent Miral de Bruyne. Volgens Spaanse media zou het gaan om twee vrouwen en één man en zouden ze alle drie de Spaanse nationaliteit hebben... Ze zijn opgepakt in Granada en in Malaga. Maar geen van hen zou de schutter zijn. En het is wel onduidelijk wat nou precies de link van deze mensen met de aanslag is. En de politie is dus nog steeds op zoek naar meer verdachten, onder andere dus die schutter. Mogelijk hebben ze het vuurwapen geleverd waarmee de aanslag is gepleegd... en ook de motor waarop de schutter is gevlucht. En goed nieuws voor als je vrolijk wordt van dit deuntje. de nou, openingstune van eh, Gooise Vrouwen komt een nieuw seizoen van de hitserie... die tussen 2005 en 2009 op RTL 4 te zien was. Eind volgend jaar moet het nieuwe seizoen op Videoland verschijnen... verklapt producent Talpa tegen RTL Boulevard. De serie gaat over vier vriendinnen in het rijke Gooi... inclusief drama's uit hun liefdeslevens. Er zijn ook al twee bioscoopfilms over gemaakt. Heb ik nog het weer. Vanmiddag vaker droog. Op sommige plekken breekt de zon misschien nog even door bij een gaatje of tien Morgenochtend bibberen naar de stembus. Het begint koud rond het vriespunt, maar het blijft morgen wel droog. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het aantal files neemt nu snel af, maar toch is het hier en daar nog rijden. De A1 bijvoorbeeld, Amsterdam richting Amersfoort. Bij Naarden gebeurde een ongeluk, maar de weg is weer vrijgegeven. Hou nog wel rekening met 10 minuten vertraging vanaf knooppunt Muiderberg. Verder de A2 Den Bosch richting Amsterdam. Voor Maarsen nog 10 minuten langzaam rijden. Eerder was daar een auto in brand gevlogen.